tears, just so sweet. I've seen my way for the first time in years. When the love around begins to suffer, and you can't. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl लक ना होना रवि सहारता Everybody Everybody van Zandvoort, op 106.9 CFM.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 Het leger draagt zo bij aan de overgang naar democratie, zei Gates. De Amerikaanse vicepresident Biden heeft bij zijn Egyptische collega Suleiman nog eens aangedrongen op een snelle en vreedzame machtsoverdracht in Egypte. Ook eist het Witte Huis dat alle opgepakte demonstranten en journalisten worden vrijgelaten en dat er een einde komt aan de noodtoestand die Egypte in 1981 invoerde. In Egyptische steden zijn de massale demonstraties tegen president Mubarak gisteren weer opgeleid. De Franse premier Fillon heeft zijn kerstvakantie in Egypte doorgebracht op kosten van president Mubarak. Fillon heeft dat zelf bekendgemaakt nadat een Frans weekblad erover had geschreven. In de verklaring van de premier staat dat Mubarak een binnenlandse vlucht, een boottocht op de Nijl en de overnachtingen heeft betaald. De verklaring van Fillon komt op het moment dat zijn minister van Buitenlandse Zaken onder vuur ligt vanwege haar kerstvakantie in Tunesië. Tijdens die vakantie gebruikte ze een privévliegtuig van een zakenman die nauwe banden heeft met de gevluchte president Ben Ali. De linkse oppositie in Frankrijk wil dat de minister opstapt. Ook omdat ze uitgerekend naar Tunesië ging toen de protesten tegen Ben Ali al aan de gang waren. President Yudhoyono van Indonesië heeft zijn afkeuring uitgesproken over de aanvallen op religieuze minderheden. Gisteren werden drie kerken in brand gestoken en afgelopen weekend werden leden van een islamitische secte belaagd. Daarbij kwamen drie mensen om het leven. Normaal treedt de politie in Indonesië nauwelijks op tegen deze aanvallen op niet-islamitische gelovigen. De kritiek leidde op toen beelden werden uitgezonden op tv... waarop te zien was hoe de drie secteleden werden doodgeslagen. De president heeft nu gezegd dat hij wil dat de daders van deze lynchpartijen in Indonesië worden opgespoord.